de EU-landen omlaag met 20 procent. Voor de blauwe wijting geldt een beperking van 10.000 ton. Het weer vanuit het noorden valt er regen en wat natte sneeuw. In de loop van de dag trekken die naar het zuiden weg en is er kans op zon.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 In landen over de hele wereld zijn ongeveer 15 verdachten opgepakt. Er lijkt geen verband te zijn met de zedenzaak op kinderdagverblijf in Amsterdam. Vandaag komt justitienetwerk Eurojust op een persconferentie in Den Haag... met meer gegevens over het kinderporno-netwerk. De Kosovaarse premier Taci heeft leiding gegeven aan een criminele organisatie. Dat staat in een rapport van de Raad van Europa. Zo zouden Taci en zijn rebellenbeweging UCK in 1999 Servische gevangenen hebben vermoord om hun organen illegaal te verkopen. Volgens het rapport wist het Westen ervan af, maar is er geen zaak van gemaakt om de stabiliteit in de regio te bewaren. Taci vierde maandag zijn overwinning bij de verkiezingen. De PVV wil dat het Westen Iran aanvalt. Dat zou een preventieve oorlog moeten zijn omdat de PVV bang is dat Iran binnenkort kernwapens heeft. Via een aanval moeten we onze eigen vernietiging voorkomen, zegt PVV-Kamerlid Kortenhoeven. Hij vindt dat, van de, dat de rest van de Tweede Kamer veel te luchtig doet over de gevaren van de islam. Gevaarlijk en asociaal gedrag in het verkeer worden in de toekomst zwaarder bestraft. Het was al bekend dat verkeersboetes volgend jaar en in 2012 omhoog gaan. Opstelten komt met het extra hard bestraffen van hufterigheid in het verkeer tegemoet aan een wens van de Tweede Kamer. Nederlandse vissers mogen vanaf volgend jaar 7000 ton meer haring en 4000 ton meer schol vangen. De vangstquota voor kabeljauw en wijting gaan omlaag. Dat is de uitkomst van een marathonvergadering van de EU-bewindslieden van visserij. De vangst van kabeljauw gaat voor alle vissers uit EU-landen omlaag met 20 procent. Voor de blauwe wijting geldt een beperking van 10.000 ton. Het weer nog, in het westen regen of natte sneeuw. In het oosten valt wat droge sneeuw. Kan overal glad zijn. In de loop van de dag trekt de neerslag